Over de oorlog zing ik voor u een lied. En als je luistert met al je vermogens, doe ik mijn best en verveel. En als je luistert met al je vermogens, doe ik mijn best en verveel. met vijftien in de rij. Nu zijn er nog maar veertien bij. Zeven spelen de krijgsmuziek. Zeven maken tapim, tapum, tapim, tapum, tapim, tapim. De soldaat geslaagd, de brand geslaagd, de oorlog samen verwensen. Hij brengt ellende en waanzin in het land. Hij de honderden, duizenden mensen. Voor een stuk van kleiner nog dan een hand. Donkere bajonetten, kanonnen, vernieling en leed. Om een lak rond te bezetten, zat Vlaming zee.